NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton zegt dat de oorlog tegen het terrorisme niet ten einde is met de dood van Osama Bin Laden. Het gevecht tegen Al-Qaeda gaat onverminderd door. Clinton zegt dat de inspanningen zelfs zullen worden verdubbeld. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft laten weten dat Al-Qaeda de dood van Bin Laden vrijwel zeker zal proberen te wreken. Volgens directeur Panetta betekent zijn dood niet dat Al-Qaeda ook ophoudt te bestaan. De VS moet daarom waakzaam blijven, zegt hij. Bin Laden werd vannacht in Pakistan gedood door Amerikaanse commando's. Er zijn veel positieve reacties op de Amerikaanse actie, maar ook een aantal negatieve. In Egypte heeft de moslimbroederschap de dood van Bin Laden veroordeeld en noemt het een moord. Ook Hamas en de Taliban veroordeelden de actie. De Taliban dreigen met aanvallen op Amerikaanse en Pakistaanse doelen. De brandweer krijgt hulp van de landmacht bij het bestrijden van de duinbrand bij Schorel. De hulptroepen worden onder meer ingezet bij het omwoelen van de humuslaag om het, om het ondergronds voortwoekeren van de brand tegen te gaan. Het is de grootste brand bij Schorel sinds 2009, maar het vuur is onder controle. Het aantal blushelikopters is uitgebreid. Er vliegt nu ook een Chinook-helikopter. Die kan per vlucht 10.000 liter water vervoeren. De Rabobank gaat aangifte doen van de aanval die onbekenden vanochtend hebben gedaan op de website van de bank. Sinds 8 uur vanochtend kunnen klanten van de Rabobank niet of nauwelijks online bankieren. In februari was er ook al een cyberaanval. Toen kwam de hele site van de Rabobank plat te liggen. Ook daarvan heeft de bank aangifte gedaan. Waarschijnlijk hebben hackers vanochtend expres een grote hoeveelheid data naar de, naar de servers van de Rabobank gestuurd, waardoor de site vastliep. Volgens de bank zijn de gegevens van alle klanten veilig. Het weer, vanavond is het helder en het koelt snel af. Morgen opnieuw veel ruimte voor de zon, maar het blijft fris met maxima van 12 tot 15 graden. Vanaf donderdag wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam naar Amersfoort, 2 kilometer bij Amersfoort. Op de A4 richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoude, 5 kilometer. Op de andere rijbaan staat een file van 3 kilometer. Op de ring Amsterdam, de A10, tussen Geuzenwad en Knoopend Koenplein 3. A13 richting Rotterdam, daar staat 4 kilometer tussen Delft-Zuid en de afritberg reis.